Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het gevend referendum wordt afgeschaft en daar wordt geen referendum over gehouden. De regeringspartijen houden vast aan dit plan, bleek tijdens het Kamerdebat erover. De oppositie heeft diverse voorstellen ingediend om er toch een referendum over te kunnen houden. Daarover wordt donderdag gestemd. Vanavond wordt er nog wel gestemd over een motie van wantrouwen... die Forum voor Democratie heeft ingediend tegen minister Ollongren. Partijleider Baudet noemde de D66-minister een sluipmoordenaar van de democratie. Maar die uitspraak nam hij op verzoek van Kamervoorzitter Ariep weer terug. De preek die afgelopen weekend in een moskee in Horen werd gehouden... was geen jihadpreek, zegt de burgemeester van Horen. De Telegraaf schreef dat er werd verteld over het martelaarschap van het Turkse leger... Maar de burgemeester concludeert na onderzoek dat het geen oorlogstoespraak was. Wel was de tekst volgens de onderzoekers op sommige punten onduidelijk. De Horense moskee is geschrokken van de ophef en zegt dat de toespraken voortaan duidelijker zullen zijn om misverstanden te voorkomen. In Vlaardingen heeft de politie een overvaller in zijn been geschoten. De man had samen met een handlanger een supermarkt in Schiedam overvallen. Ze gingen er op een scooter vandoor. De politie ging er met auto's en een helikopter achteraan. Toen de overvallers in Vlaardingen werden klemgereden, renden ze weg. Een agent schoot de ene man in zijn been, waarna die kon worden gearresteerd. Zijn handlanger gaf zich toen ook over. Acteur George Clooney geeft een half miljoen dollar aan activisten die strijden voor strengere wapenwetten. Ze kunnen dat geld gebruiken om demonstraties te organiseren. Clooney zegt in een verklaring dat hij dat doet uit naam van zijn kinderen. Samen met zijn vrouw zal hij volgende maand ook meelopen in de March for Our Lives in Washington. Na de schietpartij vorige week op een school in Florida, waarbij 17 doden vielen, wordt het protest tegen de Amerikaanse wapenwetgeving steeds luider. Het weer, het blijft overwegend droog en het gaat licht vriezen. Minima vannacht tussen min 1 en min 5 graden. Morgen veel zon en 4 tot 6 graden, maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal.